Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Dooi maakt het op een aantal plekken in het land gevaarlijk om nog het ijs op te gaan. Daarvoor waarschuwen meerdere gemeenten en politiekorpsen. In het centrum van Utrecht gebruikte de politie aan het eind van de middag megafoons om schaatsers naar de kant te sturen. Ook in Amsterdam, waar mensen door het ijs zijn gezakt, wordt gevraagd om te vertrekken van het ijs. In Zaandam moest een jongen naar het ziekenhuis voor controle nadat hij door het ijs was gezakt. Vlakbij het Witte Huis in Washington zijn schoten gelost. De politie rukte meteen met veel mensen en wagens uit... maar het lijkt te gaan om een incident en niet om een aanslag. De Veiligheidsdienst zegt dat het erop lijkt dat een man zichzelf met een vuurwapen heeft neergeschoten. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Er zijn verder geen slachtoffers. President Trump was niet in het Witte Huis. Hij is in Florida. In het DNA-onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen... heeft tot nu toe een derde van de opgeroepen Limburgse mannen wangslijm afgestaan. Het zijn er ruim 6700. De 11-jarige Nicky werd 20 jaar geleden doodgevonden op de Brunsumer Heide. Via het DNA-onderzoek hoopt de politie de dader op het spoor te komen. De Limburgers die nog wangslijm willen afstaan... kunnen dat nog twee weken doen. In Tolen, in Zeeland, is een Fransman van 27 opgepakt na een wilde achtervolging. Hij reed weg bij een politiecontrole, botste tegen een paal, verloor een van zijn wielen... en wist de politie met drie wielen even af te schudden. Hij werd uiteindelijk in de buurt van een tankstation opgepakt. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, het witwassen van geld en roekeloos rijgedrag. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht kan er lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden mogelijk wat sneeuw. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en min 5 graden. Het kan dus ook glad worden vannacht. Morgen gaat het weer dooien.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 En waar is dan tijd voor? De Euro Breakdown. Please fasten your De zaterdagavond zin. Be to go on zaterdagavond Euro Breakdown. Natuurlijk is het tijd voor de Euro Breakdown. Altijd tijd zaterdagavond. Heerlijk. is 6 over 7 jongens. Wat hebben we er in zin in? We zijn op dit moment een klein beetje vleugellam. Want ja, eh, we hebben Quinten niet bij ons. Nee, Quinten eh, eh, die moet ja, tussen haakjes helpen bij een verjaardag. Verjaardag. Wat is nou belangrijk? Verjaardag of de Eurobreak? Ja, ja, ja, prioriteiten. prioriteiten. De jeugd van tegenwoordig weet gewoon niet, wat belangrijk is. Ja. Hey, eh, ja, het is, het is eindelijk weer zover. We mogen weer. Zaterdagavond. Ik kijk er elke keer weer naar uit. Ik ook. Ik ook. Heerlijk. Zeker, dan mag ik, dan mag ik weer bekelder uit. Ja. Eh, we, gaan, we gaan zo eens even kort even het weekend eens even doornemen. Ehm, Pet, eh, hoe is jouw weekend eigenlijk tot nu toe? Je hebt, tot... 20 seconden. Vertel. Nou, eh, mijn weekend is tot nu toe nog ja, stappen. Oh? Ja, en... oh? Oh? Stappen. Stappen en stappen. Stappen en af en toe in mijn mancave. In je mancave? Even mijn mancave. Heb jij een mancave? soort van. Game jij? Eh, ja. Ah, oké. ja, had je niet verwacht van mij zeker? Nou ja, ik <laughs> vind het een positieve vooruitgang. Hè. Het is wat anders dan alleen eh, hè, met, eh, met de links. Ehm, ja. <laughs> ja, weet je wat? Ik ga jullie zo vertellen wat ik die vandaag allemaal heb uitgesproken. We hebben straks ook nog Megan Trainer hebben we erbij. Die heeft ook weer een speciaal nieuwtje voor ons. Maar eerst gaan we eens kijken of wij allemaal het weekendgevoel nog hebben. Voelen wij het nog steeds? Portugal, de band wel. Feel it still. you Ja, Marshmallow Marie. Ja, laten we maar gewoon vrienden blijven, hè. En laten we maar gewoon vrienden blijven. Vrienden is altijd goed. Ja, vrienden is altijd goed. Ja, jongens, wat, eh, wat eh, Patrick eh, die heeft natuurlijk zijn, heeft een, zijn nieuwe hobby aan mij blootgelegd. Die heeft gegamed. En ehm, die heeft zich goed vermaakt dus de afgelopen dagen. Ja, Want ik heb begrepen dat jij vanaf woensdagmiddag al thuis zat. Ja, ik, eh, ik had een soort van, wat eigenlijk niet meer bestaat, vorstverlet. Oké. Ja. Nou, even voor de leken onder ons. Uh, eh, vorstvrij, sneeuwvrij. Oké. Zo kan je het een beetje bedoelen. Nou ja, netjes. Dus, eh, ja, dus de machines waren bevroren, dus konden we echt niks meer doen. Oh, nou. Dus dan houdt het gauw op. Jongen, jongen, jongen, wat een masselaar weer. Ja joh, Shit. werkpaarden en luxe paarden. Ja, nee het, is, het is me weer niet anders. Ja, ik, ik, ik, ik, eh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb vandaag een beetje mijn, mijn, eh, mijn kinderdroom is, eh, mijn, mijn jongensdroom is in vervulling gegaan. Oh, vertel. Ik ben naar de Star Wars expositie geweest in Utrecht. Oh, meen je? Ja. Hoe was dat dan? Dat was echt onwijs gaaf. En een beetje voor de Star Wars liefhebber, alle, alle requisieten en alle onderdelen die er zijn gebruikt in de film. Eh, niet, niet, natuurlijk niet alles, maar echt een flink deel. Dat, dat, dat staat daar gewoon. Oké, dus je vindt, is, is het een aanrader voor de mensen die ja, luisteren? Zeker, zeker. Als je Star Wars Hij is tot 11 maart nog en het is in Utrecht bij de Cinemax. Dus ga daar alsjeblieft naartoe. Ben je echt een Star Wars liefhebber? Ik, eh, ik maak nu even reclame, maar ga dat alsjeblieft zien. Dat is echt heel erg leuk. De moeite waard dus. Ze hebben het heel goed uitgeplozen. Dus, eh, ja, ik had eh, ook nog beloofd, we hebben ook nog wat, wat nieuws over Megan Trainer. Want ja, vrouwen hebben een biologisch klokje. En Megan Trainer, ja, ken je natuurlijk ook wel onder andere van de nummers Lips Are Moving. Ehm, wat, wat had ze nog meer? alle eh, All About That Bass had ze. En eh, zij is 24 eh, en ze heeft het huwelijk al binnen handbereik. Want ze is verloofd met Daryl Sabara. maar de 24-jarige wil meer. Mijn moeder was een jonge moeder. Ze was 23 jaar toen ze ons op de wereld zette. En dat deed ze in een rap tempo. Mijn vader was trouwens 44 jaar, want ze scheden 20 jaar. Laten we het maar doen, dachten ze. <laughs> Al dus trainen in een gesprek met de Sun. Ik denk dat die leeftijd nu in mijn hoofd zit toen mijn moeder baby's kreeg. Ik hou wel van eh, hoe jong ze met me is. En ja, dat we elkaars beste vrienden zijn. En dat wil ik ook met mijn kinderen. Even dus door. Ik heb zelf natuurlijk ook een dochter van, van, van drie. Ik ben, ik, in ieder geval, ik word nu 28. Ik was 24 dat ik haar kreeg. Ik vind het heel fijn om nu eigenlijk ook nog wel, eh, nou ja, jong, gewoon normale leeftijd ouder te zijn. Zeg maar dat je gewoon nog normaal, zeg maar... Ja, eh, voetbal kan spelen. Maar het is nu een meisje, maar ja, nou ja, eh, actief kunnen zijn met je dochter. Op dat moment word je, word je natuurlijk wel, uh, je, je wel bezig gehouden. Ja. Dus dat, dat komt wel goed. Maar gewoon dat je actief bent met je kind. Dat is gewoon wat je wil als je jong bent. Sowieso, sorry hoor, ik moest heel even wat doen. Ja, nee, maar ja, het is gewoon heel fijn om het jong oud te zijn, dus ik kan haar wel begrijpen. En ja, nou ja, de geld heeft ze al verdiend, dus ik denk dat dat, dat, dat wel goed zit. Ja, nou lekker. Dus ja, dus ja. Ja, wat, eh, wat gaan we allemaal doen in dit programma? Je hoorde het net eigenlijk al even tussendoor sneaken. De enige echte top 40, die gaan we natuurlijk om half acht eh, gaan we die eh, doornemen. dan gaan we kijken wie waar staat. Ik heb de lijst heb ik bekeken en op zich, ja, denk wel wel interessant. Geen nieuwe nummers deze week. Vorige week hadden we twee nieuwe binnenkomers. En um, eh, eens even kijken. Wat er verandering ook? Shownieuws. Nou, nou weinig, weinig, weinig verandering. Weinig, weinig. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. We verzinnen wel wat. We maken wel wat. We gaan denk ik ook nog maar even straks even... even eh, ja, we moeten natuurlijk ook voor de mensen die die vorige, vorige week gemist hebben. Ja. Ook even eh, over Quinten. Want Quinten heeft een nogal spannende datingshow erop zitten. Ja. Daar is positief nieuws uitgekomen overigens. Eh. Oh, heb je er nieuws over gehoord? Ik nou ja, in ieder geval, ik heb niet, eh, niet begrepen dat, dat, ze wat, eh, dat, dat er wat gebeurd is. Maar ze zouden wel vriendschappelijk wat gaan drinken en daarna kijken of er wat, wat uit zou komen. Ja, maar is dat al gebeurd? Dat, dat, dat, weet dat ik dus eigenlijk niet. Dus eigenlijk hmm. moeten we Quinten even bellen. Ja, dat moeten we even regelen. Ik denk dat wij, wij gaan straks even naar uitzending gaan wij Quinten even bellen. Die, dat belletje dat gaan we doen tussen... En wat zullen we doen tussen half acht en acht ongeveer? Dat we even een belletje... Van, het is een beetje ruim begrip, hè, half acht en acht. Maar wij moeten nog even stuntelen met de telefoon. Dus ja. Ja, dan gaan we, dat goed doen. Dan gaan we even goed, even goed regelen. Wij gaan even kijken of we Quinten te pak kunnen krijgen. Want ja, wij willen natuurlijk wel weten hoe, eh, hoe het afgelopen is. En eh, ja, wat willen we eigenlijk eh, nog meer? We willen inderdaad weten of het meant to be is. Was het ook meant to be, denk je? het zag er wel leuk uit. Het was wel gezellig in de studio. Ja, het was zeker gezellig in de studio. Dat was nu, dat was toen. En Marie We komen straks weer bij jullie terug. We had it good you know. I spent like six years making sure you came home to love. You had it good. up so much time trying to make you happy. I don't think you ever could be happy. Maybe you should try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys, give up on the homegrown. Look at me, cause I need you to understand. Now, when you think of late nights with me, Maybe you should lose a couple homeboys, give up on the home, and look at me, 'cause I need you to understand. won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me you know you're beautiful, and it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. if it's meant to be, maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be Let's go. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. Ja, Florida Georgia Line, Meant to Be met Bieber Is het inderdaad voorbestemd? Wie zal het zeggen? <sighs> Ja. We hebben Quinten net even, toch even snel gebeld. Ja. En eh, we gaan jullie eh, straks eh, na het doornemen van de top 40... gaan we jullie even wat meer vertellen over wat er gaat gebeuren. Ehm, allereerst, we hebben weer wat nieuws verzameld. dat gaat dan over onze eigenste lieve Marshmallow en Selena Gomez. die zijn op, inmiddels op hun weg terug van de ja, top, top 40... En eh, deze week komt de Amerikaanse DJ eh, onze Europese hitlijst binnen met Friends. Eh, waar uh, Anne-Marie ook op te horen is. die ook ja, het gelijk ja, ook Dan heeft gezongen. En ehm, die laatste weet wel raad met het scoren van een hit Rockabye Baby van Clean Bandit. met Clean Bandit was ook een dikke nummer 1 hit hier in ons Kou Kikkerlandje. En haar solo track Ciao Adios piekte op de vierde plek hier in Nederland. In de rest van Europa denk ik dat ze het even goed goed deed. Laatst zong eh, tijdens de finale van The Voice of Holland eh, met de kandidaten mee. Maar dat eh, moeten we maar even snel vergeten. Want toen ze tegen aan het einde van de show French moest uitbrengen... was de goed lachse Britse gelukkig wel bij stem. Dus kennelijk was ze niet helemaal. Ah, helemaal. het klopt niet zuiver. Ja, ik heb het niet. Ik kijk, ik kijk de voorzagen niet. Nou, ik ook niet, ik, maar... ik, kijk meestal alleen de voorrondes van, dit, van dat soort programma's. Nou, dat, dat zo hoor, dan... ja, dat het echt zo slecht is dat we gewoon niet draaien en... Nee, nee dat, dat nog oh, niet eens. Maar ook gewoon puur om het lachen. Hetzelfde als met Idols. Idols kijk je ook alleen voor de voorrondes. Dat is het mooiste. Voor auditie. Leedvermaak is het mooiste vermaak. Ja, precies. Dat, alleen, da alleen daarom kijk je dat. Ja. En zeg, ik, ik, ik, serieus, ik vind het ook echt niet leuk meer zodra het dan voorbij is. En dat is een beetje, klinkt een beetje cru misschien dat de, idols, eh, de meeste Idols-liefhebbers tegen, tegen hun eh, tintjes trap. Ja. Maar ja, zo, zo, voel ik het. Zo is het ook. Ik, eh, ja, ja. Ja, ja, ja. Zijn er nog meer programma's die we echt alleen kijken voor de voorrondes, denk je? Of, Naast Idols in de Voice of Holland? X-Factor. Ja, X-Factor. Maar het hetzelfde. Het hetzelfde. hetzelfde concept. Allemaal hetzelfde. En ik denk, eh, maar bij de als voice, je het zou kunnen... Bij de Voice moet ik eerlijk zeggen... kunnen ze in ieder geval allemaal zingen. Ja. Of ze goed genoeg zijn. Voor hun dan niet. Voor de, de jury. Maar dat is denk ik dan ook hetzelfde als je, als je Show You Think You Can Dance eh, gaat kijken. Dat is ja. ook met de voorronde. En, nee, eh, dat, is, kunnen ze totaal niet dansen. En... Ze moeten gewoon een keertje gaan beginnen met So You Think You Can Breakdance. Ja. Hey, uh, we gaan gelijk door naar de volgende plaat. Maroon 5. Wait, we komen straks weer met jullie terug. Dirty looks from your mother. Never seen you in a dress that color. No, it's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. All oh, that make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? Cause I wanna be with you. talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this, so let me apologize. Yeah, I'll make up, make up, make up, make up for all those times. All those times. Yes, het is eigenlijk zover. Het is half acht en dat betekent maar één ding. We gaan de Euro Breakdown doornemen. De nummer 40 tot en met 30 om mee te beginnen. Op nummer 40 deze week staat Haley Steinfeld en Alesso eh, met eh, Florida Georgia Line met Let Me Go. Stond vorige week op plek 38. Post Malone met I Fall Apart vinden we deze week op plek 39. Portugal The Man, Feel It Still staat op plek 38 deze week. En vorige week eh, was die nieuw binnengekomen Marshmallow Anne-Marie met Friends op 37. Op 36 Dua Lipa, New Rules. En op plek 35 Raksu featuring Wyclef john en Naughty Boy met Dimello. Op plek 34 hebben we kaigo featuring Justin Jesso met Stargazing. Jason Derulo featuring French Montana met Tiptoe vinden we op plek 33 deze week. Henry met Dan vinden wij op plek 32. En op 31 Bibi Rexa, Florida Georgia Line met Meant to Be. En op plek 30 hebben we natuurlijk net nageluisterd Maroon 5 met Wait. Stond vorige keer nog op plek 34. Dat was de nummer 40 tot en met 30. We gaan straks gelijk weer door. En we hadden natuurlijk ook wat nieuws beloofd. Als het gaat om Quinten. Ik heb begrepen dat er een date uit is gekomen. Oh. Er komt een date uit. Met dat gaat gebeuren. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat, gaan we, dat, dat, dat is met dat ene meisje. Met, uh, hoe heet ze? Shania of Shania? Cheyenne. Cheyenne. Oh, oké, leuk. leuk. Nou, nou, dan, dan moeten we volgende week of zo... Eh, doorpraten met... Ik eh, denk dat we dat eh, volgende week even moeten doornemen. Ja, we hebben toch stiekem even al gebeld. Kijken of we hem te pak konden krijgen. Maar hij is wel vrij druk. Maar hij kon in ieder geval wel melden dat er een, een date aan zit te komen. Dus ergens uh, aankomende week. Oh, dus nou. dat klinkt als muziek in den oren. Ja, dus, dus het is niet echt een pestactie geweest dit. Nee, het was geen cyberbullying. Nee, dit, cyberbullying. Het was geen pesten. Het is alleen helpen dit. Ja, dit was gewoon helpen. En nogmaals, ja, het klinkt als muziek in mijn oren. Ja. Nou, top. Een ja. topconcept hebben wij weer uitgegooid. Ja, maar zo zijn wij. Music to my ears, Tori Nash, Keys and Crates. plug in hit it to the preset. Music to my yeah yeah yeah. Music for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia, what did I do wrong this time? That's parents for you, very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hands for? What else should I carry for you? I care for you, but the heads right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. Yeah. You don't wanna make this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt yet. Let me guess want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I'm gonna have to leave. Please don't come after me. I just wanna be alone right now. I don't really wanna think at all. Go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them all like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now. I give it all to you. On the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let, let, let you down. Yeah. Don't talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must have missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. It's like we're on the air. Ja, hij stelt mij nog steeds niet teleur. Patrick, waar zijn we eigenlijk op zo'n mooie dag als vandaag? Euro Breakdown. Inderdaad, daar zijn we. NF Let You Down hoorde je. Eh, we gaan eh, gelijk zo weer door. Eh, maar we hebben een nieuwtje betreffende onze eigen Troye van. En dan gaan we even, even in de relax modus zitten. Want Troy Sivan heeft als acteur al de nodige films op zijn naam staan... waaronder X-Men Origins en dit jaar eh, te verschijnen Boys, e- Boy Erased. Eh, maar Troy had dolgraag in de film Call Me By Your Name willen spelen. Eh, in die film ontdekte de jonge Elio dat hij gevoelens heeft voor de oudere Olivier... waarna het een heftige zomer voor hem wordt. Troy was onder de indruk van de voor een Oscar genomineerde rolprent... maar prijst ook de Elio-vertolker Timothy Chalamet aan. En hij, ik gezegd, ik denk dat eh, die rol voor de volle 100% op het lijf geschreven was van eh, Timothy. En, eh, maar hij had in ieder geval wat graag in ieder geval die auditie willen doen voor Call Me By Your Name. Ja, het soort van kennen we natuurlijk niet alleen van het acteren. We kennen hem natuurlijk ook van de hits. De dikkere hits. Want hij heeft ook met Martin Garrix, uh, Martin Garrix natuurlijk een hit, hit, gemaakt. Maar het nummer waarmee hij nu op dit moment in de Euro Breakdown staat... My My My, Moet ik daar nog meer zeggen? My My. Nee. Choice van My My My. We komen straks weer bij jullie terug. Om tien voor acht. Shine on, diamond. Don't make me wait another day. Cause passion is passion.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 We gaan door naar Camilla Cabello met Havana. We komen om tien voor acht komen we bij jullie terug met de nummer 30 tot en met 20 van de Euro Breakdown. vervelen. Camilla Cabello, Havana samen met Young Thug. Wat een lekker wijf. Ja, zoals ik net al zei, het is alweer bijna zover. We gaan de nummer 30 tot en met 20 doornemen van de Euro Breakdown. We gaan aftellen, want nog 3 seconden en dan gaan wij van start. Met de lijst lijsten, we gaan gelijk beginnen. Maroon 5 staat deze week op plek 30. Vorige week ook op plek 30. Op plek 29 hebben we Justin Timberlake met Filthy. En op plek 28 hebben we Bazzy met Mine. Is vorige week nieuw binnengekomen. Keys and Crates, Storyless, Music to My Ears. Is het zeker, staat op plek 27 plek 26 hebben we NF Let You Down. En op plek 25 Cashmere Cat, Major Laser en Tory met Miss You. Op plek 24 deze week Axel en Ingrosso featuring Trevor Guthrie met Dreamer. En op plek 23 Troy Sivan met My My My. Op plek 22 hebben we Rams met Barking. En op plek 21 hoorde je natuurlijk net Camila Cabello met Young Thug en Havana. Heerlijk jongens, we gaan er weer even tussenuit. We gaan door naar het volgende nummer. En ja, die staat dan ook op nummer 20. En dan heb ik het over niemand minder dan The Middle. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. Ontmoet jij mij in het midden? <laughs> Ontmoet jij mij in het midden? Zet middel. Ja, ook weer een lekkere plaat, jongens. Heerlijk. Het is wel een gesmeerde uitzending. Hè, ja, het, loopt, uh, het loopt rustig, soepel en niet zo ja, chaotisch zoals anders. Echt, het is gewoon relax. Relax. Ik denk als, we, als je hier een demo van zou opsturen naar, naar een radiostudio, een bekendere radiostudio, die zou die gelijk aannemen. Ja, nou, gelijk doen zou ik zeggen. Ja, ga ik Neem het op en... Eh, Mooi, op. Waar ga ik hem naartoe versturen? Ik weet het nog niet. Hey, eh, ja, het, het, is alweer bijna, eh, bijna tijd. En ik moet zeggen dat eh, dit eerste uur... Het is, normaal gesproken vliegt het voorbij, maar dit keer... Het was, nou, lekker, duurt lekker lang. Ja, duurt lekker, lekker, lekker veel plezier met... Ja. We zijn, eigenlijk, we zijn eigenlijk weer even, even terug naar de kern. Maar dat moest denk ik wel. We hebben de afgelopen week ons wat meer gefocust. Natuurlijk ook wel op die breakdown. Maar ook de dingen die daar buiten zijn. Ja, en ik denk dat we even, terug moeten naar de kern. ja. Dus eh, zodoende. Hey, en eh, eh, onder het kader van uh, teruggaan naar de kern... ja, Keith Richards van de Rolling Stones komt ook nu niet in het favoriete lijstje van Taylor Swift. Taylor Swift is niet heel erg, heel erg fan van hem. de bassist van de Rolling Stones nam deze week zijn bandgenoot Mick Jagger al onder vuur... en neemt terloops ook Taylor Swift even mee. In een interview met Wall Street Journal laat hij weten dat hij niet denkt... dat Taylor Swift er over 20 jaar nog is. Succes meid, ik wens haar het beste zolang het duurt, zo stelt hij. <laughs> Met zijn opmerking over Taylor houdt hij er wel een andere mening op na dan Mick Jagger. Die verscheen in 2015 namelijk op het podium met Taylor Swift toen ze samen eh, I Can Get No Satisfaction hebben gezongen. In 2013 eh, eh, mocht Swift op haar beurt al op het podium staan bij de Stones in Chicago... waar ze met Jagger het nummer Tears Go By zong. dat noemden ze achteraf het beste moment ooit. En na beide optredens liet Richards ook al los niet onder de indruk te zijn van de zangeres. Taylor is een mooi meisje, maar ze is gewoon de smaak van de maand. Ja, wow. duidelijk Zo, nou ja. ja, ja, nou, het is, ze moet het maar weten. <laughs> Ja, nou, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben zelf ook niet echt, echt mega fan hoor van Taylor Swift. Absoluut niet. Gewoon normale, ja, normale muziek van nu, denk ik. Ja, nou, het is ook van, van oorsprong. Het is gewoon een country, een, country zangeres. En ze is op een gegeven in de pop terechtgekomen omdat het daar beter paste. Want haar eerste nummer, dat was Love Story. Daar is uiteindelijk mee doorgebroken. Dat, dat was ook, eh, daar heeft ze toen op een gegeven moment een award voor gekregen. Ja. En dat was de award waar Kanye West bij haar op het podium is gesprongen. Dat hij op een gegeven moment zei van, joh, eh, haar clip is niet goed. Beyoncé had de beste clip alle tijden. En toen werd er een beef tussen die twee. Ja. Maar Kanye, Kanye West is ook een kansloos figuur, joh. Sorry dat ik het zeg, hoor. maar echt, echt, ja, ja, inderdaad. Oh, ja, tuurlijk zijn we daar. Maar ja, nogmaals, Kanye West is ook gewoon een kansloos figuur. Ja, nee, het hoopt onmin, eh, sowieso. Ja, helemaal goed. Wat kunnen we ervan zeggen? We gaan dit uur gaan we afsluiten, want wij gaan door naar het... uur 2. Wak, wak. Wat gaan we dan doen? We gaan onder andere DJ Flaffel weer uitnodigen om half negen. We gaan weer wat nieuwsfacts erbij pakken.